Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Taanse diplomaten die Nederland op 7 juni heeft uitgezet... moesten het land verlaten omdat Iran volgens de AIVD betrokken is... bij de liquidatie van twee Iraniërs in Nederland. schrijft een Iraanse staatskrant. Volgens die krant heeft de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst bewijzen... over de betrokkenheid van Iran bij twee moorden in 2015 en 2017. Waarom juist deze twee diplomaten dan moesten vertrekken is niet bekend. Voor 41 leerlingen van het VMBO Maastricht is duidelijk geworden dat ze geen herexamens meer hoeven te maken. 30 VMBO'ers hoefden sowieso geen herexamen meer te doen en 11 leerlingen zijn nu ook geslaagd na hun herkansing maatschappijleer. Blijkt uit onderzoek van een externe examencommissie. Het meldt 1 Limburg. 293 scholieren moeten nu nog andere toetsen inhalen. In de Verenigde Staten heeft een speciaal aanklager Robert Mueller twaalf Russen aangeklaagd voor het hacken van e-mails van de Democratische Partij en de campagne van Hillary Clinton. Mueller doet onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen een Utrechtse voetbalclub die het lidmaatschap van een jongetje afnam omdat zijn vader agressief langs de zijlijn stond, had dat niet mogen doen. De club moet het lidmaatschap van de jongen teruggeven. Het heeft de rechter in Utrecht gezegd tijdens een kort geding. In november werd de jongen van acht, die al jaren bij de club speelde, tijdens een uitwedstrijd gewisseld. De vader uitte zijn ongenoegen nogal duidelijk en vertrok met zijn zoon tijdens de wedstrijd. Omdat de man zich vaker agressief had gedragen, nam de club het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen van de jongen af. De rechtbank vindt dat een te radicale maatregel. Het weer voorlopig zonnig. Vannacht kan de temperatuur dalen tot 11 graden.